Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Twee Russische spionnen die dit voorjaar in Den Haag zijn opgepakt... worden verdacht van een cyberaanval op het Wereld Antidopingagentschap WADA. Het Zwitserse OM heeft dat gezegd tegen NRC en een Zwitserse krant. De twee zouden medische dossiers van sporters hebben gestolen... mogelijk omdat het WADA het Russische dopingschandaal onderzocht. Eerder werd al duidelijk dat de twee ook verdacht worden... van een inbraakpoging in een Zwitsers laboratorium... dat de gifaanval op oudspion Skripal onderzocht. Rusland noemt de beschuldigingen absurd. De gemeente Amsterdam moet moskeeën in het uiterste geval kunnen sluiten... als daar haat wordt gepredikt, zegt burgemeester Halsema tegen AT5. Ze noemt als voorbeelden preken over de onderdanigheid van vrouwen... of misdadigheid van homoseksualiteit. Eerder liet Halsema al aan de gemeenteraad weten... dat wat haar betreft iedereen mag geloven... maar niemand mag worden vernederd. De orkaan Florence aan de Amerikaanse oostkust is afgezwakt tot tropische storm. In de staat North Carolina zijn minstens vijf doden gevallen. Een moeder en haar kind kwamen om door een boom op hun huis. Verder werd een man omvergeblazen en is iemand in de regen geëlectrocuteerd. Een ambulance was door de storm te laat bij een vrouw die thuis een hartaanval kreeg. Ondanks dat Florence is afgezwakt, valt er nog wel veel regen. In een paar dagen mogelijk net zoveel als normaal in acht maanden. Honderdduizenden huishoudens hebben geen stroom. Orkaan Mangkut trekt over het noordoosten van de Filipijnen. De autoriteiten hebben ruim 5 miljoen mensen gewaarschuwd binnen te blijven. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De categorie 5 orkaan is aan land gekomen op het grootste eiland Luzon. Daar wordt veel rijst en mais verbouwd. Boeren houden rekening met grote schade. Het weer, wolken en opklaringen wisten elkaar af vannacht... met in het noorden kans op een bui. Minima liggen rond de 12 graden. Overdag ook kans op een bui, ook wat zon en dan zo'n 18 graden.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 What you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs. Different chicks sipping Chris, just a million and dubs. But I changed, only got eyes for her. Believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all. Cause I don't wanna be a player no more. feel the same way. You make the dawn say, Girl, I want you. Girl, make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do.